Mariette Krol met het NOS Journaal. Rusland. De openbaar aanklager in New York onderzoekt Russische officials, atleten, trainers en anderen die mogelijk van het dopingbeleid hebben geprofiteerd, meldt de New York Times. Het Amerikaanse OM kan buitenlanders vervolgen als er een link is met de VS, zoals het gebruik van een Amerikaanse bankrekening of deelname aan een toernooi in de VS. De kans dat er ook echt sporters of officials worden vervolgd lijkt niet groot, omdat daarvoor de hulp van Rusland nodig is. In Hoge Zand is een kleuter in het ziekenhuis opgenomen na het eten van een ecstasypil die hij had gevonden op het schoolplein. Het jongetje houdt er waarschijnlijk niets aan over, maar hij wordt voor de zekerheid 24 uur in het ziekenhuis in de gaten gehouden. Vermoedelijk zag hij de pil aan voor een gekleurd snoepje. Een juf die het zag gebeuren sloeg alarm. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waardoor mogelijke jihadisten eerder kunnen worden aangepakt. Daarvoor hoeft geen strafrechtelijk onderzoek te worden gestart. De Kamer wil al langer dat er meer mogelijkheden komen om op te treden tegen radicalisering. Op basis van de nieuwe wet kunnen makkelijker uitreisverboden worden opgelegd aan mogelijke jihadisten. De Duitse rechter heeft het komiek Jan Beumerman verboden om delen van zijn gedicht over de Turkse president Erdogan voor te dragen. Beumerman mag de passages waarin seksuele toespelingen worden gemaakt niet herhalen.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 Dangerous. dangerously.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 this night will last forever. And what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure.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 I want a face that fits I can tell them who I am 45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 to fall in love was rhythm that created us. I was running, we collided.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 nobody got nobody hurt. Got hurt. <laughs>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 sei, weil die Recess ist then you